Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat het internet- en telefoonverkeer in Gaza opnieuw is afgesloten. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten, zegt Paltel, het grootste telecombedrijf in Gaza. Vrijdag viel vrijwel alle communicatie in de Gazastrook ook al uit. Na een paar dagen werden de verbindingen weer hersteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook. Zoals eerder gemeld staat er in het geval van een opening van de grens een team in Egypte klaar om de Nederlanders op te vangen en bij te staan, meldt het ministerie. Vanwege de veiligheid wil het niet alle details geven over een eventuele grensopening. De komende dag mogen zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over om daar verder behandeld te worden. Vlakbij de grens zou een noodhospitaal zijn ingericht. Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract na de verkiezingen het liefst een minderheidskabinet formeren. Een paar partijen zouden dan wat hem betreft alleen afspraken maken op hoofdlijnen. Dat zei hij in het verkiezingsdebat van NOS op 3. Op die manier is vooral de Kamer aan zet, vindt Omzicht. Timmermans zei in het debat dat zo'n kabinet niet zijn voorkeur heeft. Hij wil ingewikkelde politieke uitdagingen liever oplossen met een meerderheidskabinet. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen.